Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er nu ook tussen Israël en Hezbollah beschietingen zijn. Het Israëlische leger zegt een raket te hebben onderschept die vanuit Libanon werd afgevuurd. Getuigen in Beirut zeggen tegen persbureau Reuters dat er even later explosies te horen waren in de Libanese hoofdstad. De Hezbollah-militie is een bondgenoot van Iran. Boven het westen van Jeruzalem zijn explosies gehoord. Het Israëlische leger meldt dat er raketten zijn afgevuurd vanuit Iran. Volgens de krant Haaretz zijn er in de omgeving van Jeruzalem zes gewonden gevallen. Eén slachtoffer is zwaar gewond. Hoeveel raketten er zijn afgevuurd en of die onderschept konden worden is niet bekend. Israël meldt dat er ook vannacht aanvallen worden uitgevoerd op Iran. Er wordt mondjesmaat meer duidelijk over het dodental in Iran. Hulporganisatie Rode Halve Maan sprak eerder vandaag over ruim 200 doden en 700 gewonden. De aantallen zijn niet onafhankelijk geverifieerd en inmiddels vrijwel zeker achterhaald. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zijn inmiddels zijn minstens 133 burgers gedood. Daarnaast zijn diverse Iraanse leiders geliquideerd, onder wie Ayatollah Khamenei. De Amerikaanse president Trump zegt dat inmiddels 48 leiders zijn omgebracht, maar dat aantal valt niet te controleren. En na de aanvallen is de olieprijs flink gestegen. Kort na het opengaan van de markt lag de prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie op ongeveer 72 dollar, terwijl dat vrijdag nog 67 dollar was. Ook een vat ruwe Brentolie werd 5 dollar duurder en kost nu ongeveer 78, 78 dollar. Ja. Iran heeft de straat van Hormuz afgesloten voor de scheepvaart. Die zeestraat is goed voor zo'n 20% van de wereldwijde oliehandel. Het weer nog.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 She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act.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 No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that jet in a ring on suit, Ain't nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gonna have problems. I'm Bundy. Offenders of the dollar eagle said, what you doing, man? Illegal." now he's Fantastic. I'm geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Your name is Dracula.